Vorig jaar, het uh, vond plaats in Vught, vlakbij de Bos, werd door een stelletje iets te rijke kapitalisten. Eh, jullie hebben dat als einders dan meegekregen in de tijd. Er is een heel rel omheen geweest. Met het feit dat die, hoe waren ze met z'n zessen waren ze geloof ik hè? Dat ze dat ah, z'n negen hoor. Oké, okay, met z'n negen. Maar goed, om dan toch en een paar miljoen. Een paar miljoen op tafel gelegd. Steffenberg gekocht, zodat de asielzoekers niet meer konden komen. Want het pand was toch eigenlijk wel bedoeld voor een asielzoekerscentrum dat uiteindelijk daar een paar kosovaren toch mochten komen. Want ja, zo'n heel heftige oorlogslag, was wel erg heftig. Zwaar. Maar het feit dat daar op zich politieke vluchtelingen niet eens welkom waren, vinden we toch wel erg triest verhaal. Volgende nummer. Eigenlijk blijft goud waard. I'm That's my Ani Brout, Brout.